Vijf uur. Frits Emmelkamp met het NOS Journaal. Nederlandse banken hebben voldoende financiële buffers. Dat blijkt uit een stresstest van de Europese bankautoriteit EBA. Die bekeek de financiële positie van de banken... en of de toezichthouders extra maatregelen moeten nemen. Rabobank, ING, ABN AMRO en Bank Nederlandse Gemeenten staan er het best voor... De buitenlandse banken Barclays, Lloyds en Banco BPM scoren in de stresstest het slechtst, maar zijn financieel wel stabiel. De politie heeft tientallen automobilisten een bekeuring gegeven... omdat ze foto's maakten van een ongeluk op de A58 bij Ettenleur. Gisteren reed daar een vrachtauto door de middenvangrail... en kwam op zijn zijkant terecht. De rijstroken waren geblokkeerd en auto's moesten er langs de vluchtstrook. Volgens de politie maakten zeker 45 bestuurders foto- of filmopnames van het ongeluk bij Ettenleur. En die krijgen nu dus een bekeuring. Bij invallen in Hengelo en Enschede heeft de politie een grote hoeveelheid wapens gevonden. Daaronder waren automatische wapens en een raketwerper met raketten. De politie vermoedt dat de wapens te maken hebben met een reeks incidenten vorig jaar. In Enschede werd een Turkse kapper overgoten met benzine en in brand gestoken. In de stad werden panden beschoten en in Gronau, net over de grens met Duitsland, was een liquidatiepoging. Bij de invallen in Hengelo en Enschede zijn twee mensen aangehouden. De gemeente Zaanstad hanteert strenge veiligheidsregels voor de landelijke Sinterklaasintocht op 17 november. Het gebied waar het evenement plaatsvindt is alleen via toegangspoortjes toegankelijk en daarbij worden jassen en tassen gecontroleerd. Wie wil demonstreren moet dat uiterlijk 72 uur van tevoren melden, zegt de gemeente op de website. Vorig jaar probeerden anti-Zwarte Pieten-betogers... naar de landelijke intocht in Dokkum te gaan. Voorstanders van Zwarte Piet blokkeerden toen de snelweg om hen tegen te houden. Zaanstad is in gesprek met zeker tien organisaties... die tijdens de Sinterklaas-intocht van dit jaar willen demonstreren.